Oh, easy. Party girl, now believe me. Got your mind shaking. I need to let it out. All my system and my thinking is a prison. Gotta break on that breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out. All my system and my thinking is a prison. Gotta get on out. breaking out. Cause they say It doesn't kill you, makes you stronger I must have the heart of a lion, Sifting through love's remains Sometimes I tell another day forward to another day.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 Rond half 1 werd het overleg tussen de 19 bonden en het bestuur van de vakcentrale beëindigd. Er wordt verder gepraat, maar wanneer is nog niet duidelijk. De grootste van de 19 bonden, FNV-bondgenoten, is het niet eens met het principeakkoord dat onder leiding van FNV-voorzitter Jongerius is gesloten met de werkgevers over de pensioenen. Wat precies de pijnpunten zijn, willen de gesprekspartners niet kwijt. Er zou in het overleg niet zijn gesproken over personen of over de positie van voorzitter Jongerius. Oud-premier Balkenende heeft na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar minister Eurlings gevraagd om hem op te volgen als lijsttrekker. In het tv-programma Pauw en Witteman vertelde Balkenende dat hij Eurlings zei dat er iets nieuws moest worden bedacht na het forse verlies van het CDA bij de verkiezingen. Maar Eurlings wilde niet en bedankte ook voor een scenario waarbij hij en Balkenende als een duo zouden optreden. Eurlings wilde meer tijd voor zijn privéleven. Balkenende respecteerde dat. Volgens de oud-premier werd er vanuit het dagelijks bestuur van het CDA vervolgens aan hem gevraagd om door te gaan. Na de parlementsverkiezingen vorig jaar stapte Balkenende alsnog op. Hij is nu hoogleraar en werkt bij als partner bij een internationaal accountantsbureau. Pakistan zal de Verenigde Staten toegang geven tot drie weduwen van Osama Bin Laden. Voorwaarde is wel dat daarvoor toestemming wordt gegeven door het land van herkomst van de vrouwen. Mogelijk worden de drie overgedragen aan de Amerikanen, maar het kan ook zijn dat ze alleen ondervraagd mogen worden. De drie vrouwen bleven achter in de villa in Abbottabad nadat Bin Laden door Amerikaanse elitetroepen was gedood. Waarschijnlijk zijn ze later door Pakistan opgepakt. Pakistan heeft eerder gezegd dat de vrouwen zullen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Een van de vrouwen komt uit Jemen. Van de andere twee is de nationaliteit niet bekend. Bin Laden zou nog twee echtgenotes hebben gehad. Dan nog het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Overdag wolkenvelden en zon met in de middag kans op een bui.